Michel Koenen met het NOS-journaal. Rond Amsterdam en Schiphol rijden nog altijd geen treinen... door een grote storing bij de verkeersleidingspost. Ook op andere trajecten zorgt het probleem in de ochtendspits... voor uitval en vertraging, zegt NS. Die IT-storing ontstond aan het einde van de middag. De beeldschermen in de verkeersleidingspost waren uitgevallen. Om 8 uur s'avonds leek de storing verholpen... maar na een half uur was die weer terug. Een onbekend aantal mensen heeft noodgedwongen de nacht doorgebracht op een station, zegt NS. Voor zo'n 100 gestrande reizigers op Utrecht Centraal was nachtopvang geregeld. Rusland claimt gisteren een groot Oekraïns offensief te hebben afgeslagen in de regio Donetsk. Daarbij zouden zo'n 250 Oekraïense militairen om het leven zijn gekomen en tanks en panzervoertuigen zijn vernietigd. Het nieuws is nog niet onafhankelijk bevestigd Kiev heeft nog niet gereageerd. D66 wil dat alle werkbeperkingen voor asielzoekers worden opgeheven. Nu mogen ze, in tegenstelling tot Oekraïense vluchtelingen, onder voorwaarden werken. Dat is vaak pas na zes maanden en niet langer dan 24 weken per jaar. D66 wil dat ze na een maand al mogen werken, zodat ook werkgevers kunnen profiteren. Vanmiddag praat de Tweede Kamer over de kwestie. En de rechter bepaalde onlangs al dat de beperking van maximaal 24 uur werken in strijd is met Europees recht. Tegenstanders, waaronder de VVD, zeggen dat asielzoekers koppelen aan werk mogelijk een belofte tot verblijf inhoudt. En in Den Haag is vannacht een explosie geweest bij een koffieshop. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Wel is de voordeur van het pand verwoest door de knal. De politie onderzoekt de explosie aan de rand van het centrum van Den Haag. Het weer nog. De zon die schijnt uitbundig vandaag. Al komen er in het noorden ook wat wolkenvelden voor. Aan de kust wordt het er gaat of 18. In het binnenland kan het 25 graden worden. De komende dagen blijft het zonnig droog en steeds iets warmer.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 Ook op andere trajecten zorgt het probleem in de ochtendspits... voor uitval en vertraging, zegt NS. Rusland zegt dat er een groot Oekraïns offensief is afgeslagen in de regio Donetsk. Het is onduidelijk of dit nu het begin is van het langverwachte Oekraïnse lenteoffensief. Slatan Ibrahimovic stopt met voetballen. Dat maakte de door blessures geteisterde Zweedse spits bekend... na zijn laatste wedstrijd van zijn club AC Milan. Ibrahimovic kwam op zijn negentiende naar Ajax en brak daarna door. Het weer vol zon vandaag. In het noorden ook wat bewolking.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 Mami, het is echt wat je ziet, ziet, ziet, ziet. Ben je ready voor maar We gaan diep, diep, diep, diep. Goeie energie, dus je gaat mee, gaat mee. Ze zeggen is, maar denk dat ik niet gaan genezen zal zijn.